De Britse politicus Perry Ashdown, voormalig leider van de Britse Liberal Democrats, is overleden. Ashdown leidde de Lib Dems van 1988 tot 1999. Hij werkte in 1997 samen met New Labour van Tony Blair aan hervormingen van het Britse kiesstelsel, maar die kwamen er niet door verzet van prominente partijgenoten van Blair. Na zijn aftreden en vertrek uit het lagerhuis werd Ashdown geridderd... en werd hij lid van het hogerhuis. Ook was hij van 2002 tot 2006 hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina. Vorige maand maakte hij bekend dat hij blaaskanker had. Paddy Ashdown is 77 jaar geworden. De duikboot waarin de Zweedse journaliste Kim Wall vorig jaar om het leven werd gebracht is gesloopt. De dader, de Deense uitvinder Peter Madsen, werd in april tot levenslang veroordeeld. De rechter gaf toen ook de opdracht het schip te slopen. De journalisten keerden vorig jaar niet terug van een reportage op de onderzeeboot van Madsen. In de weken daarna spoelden haar lichaamsdelen aan. Matsen werd schuldig bevonden aan marteling en moord. In de eredivisie van het betaald voetbal stonden vanavond vier wedstrijden op het programma. Fortuna Sittard FC Groningen eindigde doelpuntloos in 0-0. PSV versloeg in Eindhoven AZ met 3-1. In de wedstrijd maakte PSV met een penalty door Lozano... het 60ste doelpunt van het seizoen. NAC was in Breda met 4-2 te sterk voor Heerenveen... dat in de tweede helft nog maar met negen spelers op het veld stond... na twee rode kaarten. Excelsior Heracles is nog bezig. Het weer, vanavond en vannacht grotendeels droog en bewolkt. Minima rond 6 graden. Morgen eerst grijs, later regen. Bij een matige westenwind wordt het 7 tot 10 graden.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

shit. DJ.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

Pick the phone, hit me up, and we go. If you're late, then you miss on the roll. On the beat, I never change that. Call me and I can arrange that. Never stop, I repeat, and I ramen restaurant. Hi. I would like to order some sushi. Can I have some orimaki rainbow, mm-hmm. edamame, and sashimi? I want spicy noodles too. Do you have bubble tea? Yes, we do. I got the bag, and I'm here with the business. I got the bag, and I'm here with the business. I got the bag. I got the bag. I got the bag. I got the bag. Sushi. What? 寿司，寿司，what？寿司。 show. could be around to catch you fall if you're losing your grip. Can't you see that I come crawling on my knees to get to you? feel like I love.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

is a journey into sound, into sound, sound, sound. DJ Superstar Chiavistelli. This is my house. Now. wenst jullie allemaal fijne dagen en...